I can't stop wanting you. It's useless to say, so I. to say. So I'll just live my life dreams of yesterday. Wat een prachtig nummer om de show mee te beginnen op deze zondagmorgen. Een mooie zonnige zondagmorgen hier bij ZVL. Ray Charles en I Can't Stop Loving You. Welkom bij deze show. Gaat duren tot 12 uur en ik heb ontzettend lekkere muziek voor je meegenomen. Eh, om je oren werkelijk te vertroetelen, te masseren. Geweldig. Eh, easy listening, eerste uurtje.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 Ze verdwijnt in een tas van een klant. Maar weet je wat het fijnste is? Alle, alle dagen verse wit. Ja, dus voortaan op elke dis. Alle, alle dagen de vis. Oh, als ik soms te veel eiwit mis, dan is er alle, alle dagen de vis.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 Alweer uit 1984, zo lang geleden al. Alle dagen verse vis. Voor iedere mis. Ja. Hoe ze hebben kunnen rijmen op het woord is, is werkelijk ongelooflijk. Verder de Carpenters met Rainy Days en Mondays. Dus even kijken naar morgen. Is er morgen wel veel regen? Nou, een drupje staat hier dus. Ach, dat valt dan wel weer mee. Um, ehm, ja, luister ZVL. Straks hebben we een eh, interessant onderwerp in de show. Want je weet het, we praten natuurlijk over eh, ja, allerlei zaken in de show.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 Tot jij mijn liefde voelt. Mhm. En dat op de zondagmorgen. Toch? En 3T met Anything. Dat allemaal op jouw eh, streekomroep. Geweldig toch? Ja, ik word er helemaal relaxed van. En eh, met een bak koffie erbij lukt dat helemaal vandaag. En ik hoop dat jij ook een beetje een leuke zondagmorgen hebt. De dag is veelbelovend, dus. En er is ook wel wat te doen. En wat er te doen is, daar kom ik zo meteen op terug. Na onder andere deze van Adamo.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 j'en ai marre. C'est typique la mer à boire. Je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. chouette les filles du bord de mer. Eh, de gouden herinnering van het eh, duo Greenfield en Cook uit Nederland. Het heette The End. Kort van tekst, maar prachtig wat een stuk eh, klassieke muziek zou je bijna zeggen. Hè? en daarvoor een klassieker van Adamo. Le Fille du Bord du Mer uit 1965. dat allemaal in deze mooie ja, zondagmorgen van ZVL. We gaan het hebben over de jeugdzorg in ons eerste onderwerp in de show. In de meeste gezinnen kunnen kinderen veilig opgroeien. Maar wat als dat niet gaat? Ook niet met alle aangeboden hulp. Dan komt er een jeugdbeschermer thuis. Die kijkt samen met het gezin hoe de veiligheid weer in huis gebracht kan worden. Wat doet een jeugdbeschermer precies? Vandaag spreken we met een van hen, Ilona Simons. Van harte welkom. Dankjewel. Kun je mij wat weer vertellen over je werk als jeugdbeschermer, Ilona? Ja, als ik in een gezin kom, dan is er eigenlijk vaak al heel veel aan de hand en al heel veel gebeurd. Er zijn al lange tijd zorgen over de kinderen. Bijvoorbeeld op school of bij de politie zijn er meldingen. En er is vaak al veel hulp ingezet, maar dat heeft niet voldoende geholpen. De zorgen blijven eigenlijk bestaan. En dan gaat het bijvoorbeeld om huiselijk geweld of ouders met verslaving of psychiatrie. Ik praat dan met ouders en met de kinderen om erachter te komen wat er nodig is om de situatie te verbeteren en waarom dat nog niet is gelukt. En wat is de situatie nu? Wat hebben ouders en kinderen nu nodig? Bijvoorbeeld hulp in de opvoeding, maar ook juist hulp voor ouders zelf, zoals relatietherapie of hulp bij de verslaving. En samen proberen we tot een plan te komen om wel een patroon te doorbreken en de situatie voor kinderen te veranderen. En zoals je kunt begrijpen, nou, komen we daarbij voortdurend dilemma's tegen. Belangrijk werk. Ik kan me voorstellen dat dat pittig is. Kun je mij een voorbeeld geven van zo'n dilemma? Eh, recent hebben we met mijn team een voorbeeld van een alleenstaande moeder met psychiatrische klachten. Het gaat op dit moment eigenlijk helemaal niet goed met haar. En ze zou eigenlijk opgenomen moeten worden om haar de goede hulp te geven. Maar ze heeft ook de zorg voor haar drie kinderen. En ja, die drie kinderen, daarom zegt zij eigenlijk: Ik wil niet opgenomen worden, want ik wil voor mijn kinderen blijven zorgen. En we hebben met haar gezeten en gezegd: Wat nou als we hè, de, kinderen tijdelijk ergens anders onder kunnen brengen? Maar goed, nu blijkt dat in de praktijk er geen pleeggezin is wat tijdelijk voor die drie kinderen zou kunnen zorgen. En we dan de kinderen uit elkaar zouden moeten halen. Eh, nee, dat zet ons wel voor een dilemma, want we weten dat moeder deze hulp nodig heeft. Maar we zouden ook deze drie kinderen niet uit elkaar willen halen. Wat zijn de voor- en nadelen bij dit dilemma? de voordelen en de nadelen. Ja, het blijft ook elke dag opnieuw afwegen. Hè? Hoe, hoe, gaat het met moeder? Gaat het nog goed genoeg of niet? We zien eigenlijk al langere tijd dat de hulp thuis onvoldoende helpt. Dus we weten dat als we willen dat het echt beter met haar gaat, dat die opname nodig is. En dat dat voor de lange termijn voor de kinderen heel veel rust gaat geven. Nou ja, aan de andere kant zien we ook dat deze kinderen aan elkaar heel veel steun en houvast hebben. Dus als we deze kinderen nu uit elkaar zouden halen, dan zou dat heel veel onrust opleveren nu. En onduidelijkheid voor de kinderen, waardoor ze en hun moeder moeten missen, maar ook de steun van elkaar niet hebben. Hoe maak je dan zo'n keuze? Dat is heel lastig. We doen dat gelukkig ook nooit alleen. Ik heb een heel team om me heen, ook met een ervaringsdeskundige en een gedragswetenschapper. En eh, ja, samen kijken we wat de beste keuze is of in sommige gevallen de minst slechte. En daarbij staan we wel voor morele dilemma's. Want ja, het is niet altijd zo makkelijk om de juiste keuze te maken. Het liefst maken we een keuze ook samen met de ouders, zodat we nou ja, ook echt in die samenwerking een keuze kunnen maken. Maar als dat niet lukt, dan hebben we ook de mogelijkheid om het voor te leggen aan de rechter. En dan beslist een rechter wat er moet gebeuren. En het belangrijkste voor ons is daarin toch wel dat het met de kinderen goed gaat en dat zij op een veilige plek zijn. Het kabinet wil nog steeds bezuinigen op de jeugdzorg. Wat vind je daarvan? Is dat ook zo'n dilemma? Ja, dat is zeker een dilemma. Het bezuinigen maakt vooral dat we zien dat er minder hulpverlening beschikbaar is. Wij willen kinderen en ouders graag helpen, maar met minder geld is er ook minder goede hulp en moeten mensen soms veel langer wachten. En daarnaast zien we ook dat de jeugdbescherming vaak negatief in het nieuws is. En dat maakt het ook lastig om goede collega's te vinden die bij ons willen werken, waardoor we zelf soms ook met wachtlijsten te maken hebben. Hoe kijk je naar de kritiek op jeugd- en kinderbescherming? Ik snap dat wel. We zijn namelijk met de beste intenties aan het werk om goede keuzes te maken. Maar we begrijpen ook heel goed dat de keuzes die wij maken heel veel impact hebben op ouders en op kinderen. Dus we zien en snappen dat ouders niet altijd achter die keuzes kunnen staan. En we komen ook op kwetsbare momenten waarin er heel veel emotie is. En ja, dan is dat lastig te begrijpen. Eh, het is ook aan ons om uit te blijven leggen wat we hebben besloten en waarom dat nodig is. Want ook al is dat soms op dat moment niet te overzien voor ouders, soms zijn er onveilige situaties en moeten we knopen doorhakken. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het werk van de jeugd- en kinderbescherming? We hebben een website en op de website www.watzoujijdoen.nl lees je wat meer over ons werk en kun je ook nou ja, meerdere dilemma's zien waarmee we eigenlijk dagelijks te maken hebben. Dankjewel voor je openheid, Ilona. En wil je meer weten over het werk van jeugd- en kinderbescherming? Kijk dan op www.watzoujijdoen.nl. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories. play her songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me. I didn't look the same, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came from miles around, everyone was there. Yoko brought a walrus, there was magic in the air. And over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hidden Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's alright now learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Played them all the old songs, thought that's why they came done heard the music. We didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you to please yourself. Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny Be Good. Playing guitar like a ring and a bell, and looking like he should garden parties. I wish you a lot of luck, but if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. so you daar moet je als radiopresentator helemaal geen last van krijgen van eh, woorden die in de weg gaan zitten. Zou wel eens kunnen trouwens Gebeurt mij ook wel eens. Words get in the way. Je hoorde natuurlijk Gloria Estefan en de Miami Sound Machine nog samen. En je uh, hoorde Ricky Nelson en de Stone Canyon Band samen in Garden Party. Ik had je beloofd om te vertellen over onze agenda. Weet je, het mooie van onze, ja, van onze omroep is dat we een prachtige website hebben met het laatste nieuws. Nou, je hoort pling plom. Nou, er komt altijd nieuws op binnen, dus dat gaan we straks weer fijn intypen. En eh, je bent dan ook op de hoogte als je naar onze website gaat. Je, ja, je hoeft nergens anders meer naartoe. Maar ik zou het gaan hebben over de agenda. Hè. Er staat bijvoorbeeld eh, in de agenda van vandaag dat er een Jacob Katstocht is in Groede. Nou ja, Teneuze staat in het eh, teken van Oekraïne, voor Oekraïne. En er is van alles te doen in het theater daarover, vanmiddag al. Daar zou je kunnen gaan kijken. En er is ook nog een koffieconcert, een singalong koffieconcert. Hoe het allemaal zit, wat je allemaal kunt beleven vandaag nog, dat vind je op onze website omroepzvl.nl en ga daarna agenda. En dan vind je het vanzelf. Maar je vindt ook van alles over wat er de komende dagen en misschien wel weken te beleven valt in je eigen Sales Vlaanderen. No miracles. No sin. Let it fade to black. Let me run my fingers down your back. Let's whisper, let's don't talk. Baby, leave my t-shirt in the hall like a needle finds a groove. Baby, we'll remember what to do to drown out every distraction. It's time we made it happen. Strip it down, strip it down, back to you and me, like it used to be when it was an old back road with an old school beat. Cowboy boots by your little bare feet. Let it out everything I need in them white cotton sheets. Dirty dance me slow in the summertime heat. Feel my belt turn loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found. Strip it down, down, down. I wanna by your little bare feet. Let it out, tell me right now. Everything I need in them white cotton sheets. Dirty dance me slow in the summertime heat. Feel my belt turn loose from these old van de laatste grote hits voor de Temptations hoorde je hier in de show bij eh, ZVL. Soul to Soul. Mhm, uit 1990 alweer lang geleden. Och, och. Maar we hebben een show vol gouden herinneringen. Ook straks over een minuut of 7, 8. Als we aan het tweede uur beginnen natuurlijk. Hè. Verder hoorde je Luke Bryan met een prachtige uit 2015. noem de getallen er vandaag maar een beetje bij. Strip It Down. En je weet het, de mooiste muziek hoor je hier bij ZVL. Straks in het tweede uur hebben we een eh, ja, straatinterview van eh, Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Die ging de straat weer op met zijn blauwe microfoon. En wat hij ophaalde, dat hoor je straks. Ja, zo kan hij wel weer. De Platters en Only You, lekker hoog uithalend. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van ZVL. Eh, ik ga even pauzeren. Even een korte stop. Even nieuwe koffie halen. En daarna ben ik weer terug. Na de mededelingen en het nieuws. En tot die tijd hoor je de Kelly Family. En natuurlijk hun allergrootste David's Song. En zometeen in het tweede uur maken we lekker iets meer tempo op deze mooie zondagmorgen.